Mariel Hageman met het NOS Journaal. De leider van de Houthis in Jemen ziet geen heil in de wapenstilstand... die gisteren werd aangekondigd door de Saoedische coalitie. Volgens hem gaat de strijd door. In het voorstel van de Saoediërs gaat komende nacht een bestand van vijf dagen in... bedoeld om de leveranties van hulpgoederen mogelijk te maken. Maar de Houthi-leider denkt dat een wapenstilstand alleen gunstig is voor groeperingen als IS en Al-Qaeda. De Houthis beschuldigen de Saoediërs ervan dat die met extremisten samenspannen. In Beieren hebben twee Duitsers een sprong van de springtoren in een leeg zwembad met de dood moeten bekopen. Een wandelaar vond de twee vanochtend. De politie van de plaats Kolmbach zegt dat de twee mannen vermoedelijk vannacht het openluchtzwembad zijn binnengegaan. Omdat het zwembad en de springtoren in slechte staat zijn, zijn die de hele zomer al gesloten. De Oostenrijkse politie heeft in de buurt van Wenen een bestelbusje aangehouden met 42 vluchtelingen uit Afghanistan en Syrië erin. Ze zaten bij temperaturen van rond de 30 graden opeengepakt in een laadruimte van zo'n 6,5 vierkante meter. Het busje was al acht uur onderweg zonder tussenstops. De mannen, vrouwen en kinderen hadden geen eten of drinken bij zich. De vluchtelingen, van wie de jongste zes jaar oud was, moesten hun behoefte op de vloer doen. Toen de deur van het busje openging hadden verschillende mensen medische hulp nodig omdat ze waren uitgedroogd. De Roemeense chauffeur is gearresteerd. Staatsbosbeheer adviseert wandelaars niet het bos in te gaan vandaag. Na de storm van gisteren hangen veel takken van bomen los, waardoor het gevaarlijk kan zijn. Op de snelwegen zijn intussen alle bomen en takken verwijderd. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de storm heeft aangericht. De verzekeraars zijn nog aan het inventariseren en komen pas morgen met een raming. Waarschijnlijk loopt de schade in de miljoenen. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied het land in.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 La la la. next level, just like the spaceship bus. afgelopen vrijdag met eh, Maurice Mulder. Ja, tussen 3 en 5 is het er altijd weer. En daarvoor uh, uit Abedoos Andy Williams, Music to Watch Girls By. Zometeen weer wat eh, sportnieuws hier bij ZFM.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 That's just one thing. gebleven. It's not fair, voor MKTO but Thank You. Even wat sportnieuws. Daphne Schippers heeft gisteren haar eigen Nederlands record op de 100 meter verbeterd. De 23-jarige atlete won de Diamond League wedstrijd in Londen in de tijd van 10.92. En daarmee was Schippers 0,02 seconden sneller dan haar tijd 1 mei bij de Fanny Blanke Schoen Games in Hengelo. Die 10.94 betekende de eerste keer dat een Nederlandse vrouw op de 100 meter onder de 11 seconden liep. Schippers kennen op de baan waarin de 2012 de Olympische Spelen plaatsvonden. Niet de beste start van het veld, maar in de laatste deel van de race snelde ze al haar concurrenten voorbij. De Nigeriaanse Blessing Okabare eindigt als tweede op 10.98... Eh, terwijl Muriel Ahor uit de Ivorcus derde werd in 11.01... De race werd onder vrijwel windstille omstandigheden gelopen. Schippers liet eerder op de dag in de series ook al een goede tijd. Met lichte tegenwind kwam de Utrechtse toen tot 10,99 in de Engelse hoofdstad. Sivan Hassan werd eh, tweede op de 800 meter. De Nederlandse atlete verbeterde haar persoonlijk record... met bijna een half seconde tot 1,59,46. Dit jaar was de specialiste op de 1500 meter... op dit nummer nog niet binnen de twee minuten gefinished. Hassan vocht in de laatste bocht een felle strijd uit met Yunis Jepkoeg maar kon de Keniaanse die een PR heeft van 1,56,99 in de slotfase niet meer bijbenen. De Britse Lindsay Sharp eindigde in 1,59,57 als derde net voor de Amerikaanse Molly Beckwith Ludlow... die een honderdste tekort kwam voor het brons. Bij het EK eh, e eh, inlineskaten in Oostenrijk heeft Manon Kamminga haar vierde medaille veroverd. De Friesin die pakte op de puntenkoers op de weg 10 kilometer zilver achter de Italiaanse Francesca Lola Brigida. Die, als vierde, die haar vierde Europese titel in de wacht De Belgische Sandrina Tas werd derde. Kamminga had eerder op de weg ook al zilver voor zich opgeëist op de afvalkoers, 20 kilometer. Die hetzelfde podium als de puntenkoers opleefde. Ook toen zegevierde Lola Brigida en ging een brons naar Tas. Op de baan won Kamminga al brons op het puntenkoers en zilver op de afvalkoers op die laatste discipline stond ze ook met Lola Brigida en Tas op het eh, podium. Robin Haasen heeft zich niet eh, weten te plaatsen voor de finale van de Challenger toernooi in Scheveningen. De Nederlander verloor zondag, dus vandaag de derde set van de Rus Andrei Kuznetsov met 6-2. De partij werd eh, zaterdagavond bij een stand van 1-1 in sets afgebroken wegens invallende duisternis. Hazen had gisteren een voorsprong van 6-2-4-1 genomen... en leek hard op weg naar de zegen. Mede door een haperende service verloor hij vijf games op rij en dus de set... door hij Kuznetsov eh, terug liet komen in de partij. Ook Timo de Bakker verliep de finale in Scheveningen mis. Hij verloor eh, de halve finale van de Georgiër Nicolas Bassisselvili in 6-3, 5-7, 2-6. En beide halve finales waren zaterdag pas laat begonnen door het noodweer in Nederland dan gaan we even golven. Want David Hearn die gaat naar de derde ronde van het Canadees Open in Oakville aan de leiding. De Canadees bereikte in 68 slagen het clubhuis en heeft met min 15 twee slagen voorsprong op Bubba Watson en Jason Day. De 36-jarige Hearn won nog nooit een toernooi op de Amerikaanse Tour. Twee keer leidde hij naar vier rondes. Maar beide keren ging het in de play-off alsnog mis. Chad Campbell, de leider van de derde na de derde dag... zakte met een ronde van 75 slagen naar de zesde plek. Carl Keffer was 101 jaar geleden de laatste in Canada geboren winnaar van het toernooi. In 1954 won de Canadees Pat Fletcher weliswaar, maar hij werd in Engeland geboren. Dan nog even wielrennen. Anna van Breggen heeft de tweede editie van La Course gewonnen. Op de kletsnatte Champs-Élysées bleef ze het sprintende peloton net voor. De Belgische Jolien Doren werd eh, tweede, Amy Pieters eindigt als derde. Van der Brecht ontsnapt in de laatste ronde, nam een kleine voorsprong... en hield op de meet net genoeg over voor de zegen. Ze trad met de winst in de voetsporen van Marianne Vos... die vorig jaar de eerste editie van de wedstrijd won. Eerder dit jaar was Van der Breggen ook al opvolgster van Vos bij als winnares in de Gira Rossa de Ronde van Italië voor vrouwen. Bos die ontbrak dit jaar in Parijs, is overtraind en komt de rest van het seizoen niet meer in actie. De 25-jarige Van der Bregge beleefde een ijzersterk seizoen. Ze won ook al de omloop van het Nieuwsblad, de Waalse Pijl... en het Nederlands kampioenschap tijdrijden La Course... is een eendaagse wedstrijd voor vrouwen... die vooraf gaat aan de slotetappe van de Tour de France. De wedstrijd werd ontsierd door een aantal valpartijen... op het kletsnatte straten van Parijs... Bij een van de ongelukken was Ellen van Dijk betrokken. Zij viel daardoor al vroeg in de wedstrijd uit en heeft mogelijk haar sleutelbeen gebroken. nieuws dus. Goed, dat is over de sport. Wij gaan verder met muziek. Dat doen we met de Course. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 En daarachter Nick Mulvey met Koekoeroekoe. Nou, dat is een mooi bruggetje, want we gaan over naar de dier van de week. En deze week is het Dolly. Dolly is een echte lapjesprinses. Ze heeft een eigen willetje en is een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aan je aandacht en op eh, schoot liggen. Maar als het haar genoeg is en je gaat door, dan krijg je een mapje. Haar optillen kan niet, want daar houdt ze niet van. Ze niet zoveel kinderen, die zijn haar te druk en ze, slaat ze weg. Ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd. We zoeken voor haar dus een huis waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat wel heel graag naar buiten. Dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Die heeft voor haar een gouden mandje. Dan eh, moet je even contact opnemen met de dieren huis Kermeland, Keesomstraat nummer 5, 2041, Santippe Anton in Zandvoort. Bel even als je langs wil komen. 023 57 En het uh, eh, dierenthuis Zandvoort is geopend van ehm, maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. En dan kan je dus Dolly aanschouwen. En eh, onze prinses ligt daar op jou te wachten. Goed, tot zover de dier van de week. En wij kabbelen rustig naar het nieuws van 5 uur door bij Zandvoort op zondag. Dan is dit programma weer over en dan weer allerlei andere spannende programma's. Maar eerst Shakatak met Nightbirds. inmiddels regent het alweer in Zandvoort. Ik van nou, dan pakken we deze plaat weer even bij. De Blue Nile, Tensel Town is in the rain. En daarvoor Shark Attack met uh, eh, Night Birds. Nou, Nicky Jam en Enrique Iglesias die zijn op dit ogenblik de populairste zomerplaat in Nederland. Maar in Cuba hebben ze een andere plaat. Dank aan Maarten Verheij. Genta de Zona met uh, Mark Anthony is hier met uh, La Gozadera.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 En daarvoor de grote zomerhit in eh, Cuba, Genta de Sona Met eh, La Gossadera. Misschien ooit komt hij in de Euro Breakdown. Je weet maar nooit natuurlijk. Goed, dit programma zit erop. volgende week zit hier gewoon weer Rob Harms en Albert-Jan Vos. En eh, ik ben er weer 16 augustus tussen 5 en 9 met Ben Zonneveld. En dan zijn we lekker op het strand. Hopen dat het een klein beetje beter weer is al vandaag bij de haven van Zandvoort. dan hebben wij gewoon een message from the beach. Goed, tot zometeen uh, non-stop muziek. Tot aan 9 uur. Dan Peaceful Radio met uh, eh, Benno Veug. En hij heeft eh, vanavond een nieuw track en video van Kate Joconello. Die heet Fragile. En hij heeft ook nog Joy of Life. Nou, dat klinkt allemaal Heel interessant. Luister je op dinsdag dan zometeen uh, Zandvoort uit Zandvoort geloof ik. Met eh, oudbollige Nederlandstalige muziek. Maar dat uh, ga je overleven denk ik. Goed. Als laatste gaan we de Gibson Brothers draaien hier bij Zandvoort op zondag.